Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen. Op locaties in onder meer Arnhem, Den Haag en Zwolle is vannacht al gestemd. Dat kon ook in Kampen in een zogenoemd snackbureau. Daar kwamen veel mensen op af. Eh, fijn dat iedereen er is. Zeg eh, zegt het voort. Het stembureau is geopend. Er staan nu al 100 mensen. En er was iemand om half elf al aanwezig. Dus die gaat voor. Jij. Dus eh, kom er ook maar vast bij. Dan gaan wij met z'n drieën de stem uitbrengen. Fijn dat jullie er zijn en zet hem op. De eerste stem van Kampen. Nou, de kop is eraf. In totaal mogen vandaag 14,3 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen. Alleen inwoners van Hilversum en Weidemeren stemmen vandaag niet. Die gemeenten gaan later dit jaar fuseren en houden dan in het najaar verkiezingen. Bij raketaanvallen op Israël heeft Iran vannacht clustermunitie gebruikt. Wordt van beide kanten gemeld. In Tel Aviv vielen daarbij twee doden. Clustermunitie is omstreden omdat er veel slachtoffers kunnen vallen en er veel schade ontstaat. In Tilburg was vannacht brand in een woonhuis. Maar de mannen die binnen waren wilden niet naar buiten, meldt Omroep Brabant. Eén man rende weer terug toen hij buiten stond. De twee anderen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vorig jaar vond de politie op datzelfde adres in Tilburg spullen voor een drugslab. Na vijf jaar keert ADO Den Haag terug in de eredivisie. De ploeg won gisteravond met 1-0 van Jong FC Utrecht. Deze Haagse fan zat al dagen in spanning. Gast, ik zit al zo afgelopen zondag zit ik al in de bloedzenuwen voor die wedstrijd. Ja, nee, echt heel erg. Je, je komt niet meer tot je structuur, gewoon helemaal gewoon. Je bent alleen maar met vandaag bezig. Het is echt niet normaal meer. Je bent, je bent in een soort van dromenland en je bent alleen maar met, met dit moment bezig. Door de winst kan de koploper van de eerste divisie niet meer worden ingehaald door de Graafschap, dat derde staat. De laatste keer dat de club op het hoogste niveau speelde. ADO Den Haag was in 2021. En het weer, het is droog. Vandaag schijnt de zon volop. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland loopt het helemaal vast op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend heb je een uur vertraging door een ongeluk linkerrijstrook is daar dicht. En op eh, de A10, de A10 Noord richting de A10 West... loopt het vast voor de Koentunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Die wordt daar nu uit de rij gehaald.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 I can't tell you something that do. Uh huh, I know. Say nasty, nasty boys. I don't mean nothing. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 340 gemeenten zijn de stembureaus open voor de gemeenteraadsverkiezingen. Stemmen kan tot 9 uur vanavond. Amsterdam heeft het hoogste aantal partijen, 35. En in Hilvarenbeek, Roosendaal en Schiermonnikoog zijn het er drie. Israël heeft zware aanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Op beelden is te zien dat een flatgebouw wordt geraakt door twee raketten en instort. Het gebouw zou doelwit zijn omdat Hezbollah daar geld zou hebben opgeslagen. En bij een brand in een olieraffinaderij in het zuiden van Mexico zijn vijf doden gevallen. Door zware regen kwamen olieresten buiten de raffinaderij terecht en vlogen in brand.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 Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, you're holding back. The time has come to. Galvanize. Come on, come on, come on. Come on. much, you may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, back to sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world is holding back. The time has come to. The world is holding back. The time has come to. The time has come to galvanize. Come on, come on, come on. time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger you're on the run Cause the world's closing in on us A second later we're on the bus You're so fine and I love you so So beautiful but I have to know Is this real or is it just a game?